9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De IVD en MIVD verhuizen jaren later dan gepland. De twee inlichtingendiensten zouden vanaf 2022 onder één dak zitten op de Frederik-kazerne in Den Haag. Maar dat wordt uitgesteld tot 2029. Volgens de ministers Zolongeren en Bijleveld hebben de diensten meer geld en personeel gekregen vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en hebben ze meer vloeroppervlakte nodig. Ook is er meer ruimte nodig voor datacentra en kabelvoorzieningen. Volgens de ministers kunnen de diensten effectiever samenwerken als ze samen in één gebouw zitten. In de Oosterschelde bij Scherpenisse is vanmiddag een man van 46 uit Breda om het leven gekomen. De man was aan het zwemmen toen hij plotseling onder water verdween. Met reddingsboten en duikers is naar hem gezocht. Aan het begin van de avond is hij uit het water gehaald en gereanimeerd... maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de zaak. De politie van Hongkong heeft het parlementsgebouw zo goed als ontruimd. Het gebouw was door demonstranten bezet. Voordat de politie het gebouw binnentrok waren de meesten al vertrokken. Eerder had de politie al aangegeven passend geweld te zullen gebruiken. Voor het parlementsgebouw kwam het wel tot een confrontatie. De politie zette daar op grote schaal traangas in. En vier veteranen krijgen donderdag een dapperheidsonderscheiding... voor hun inzet tijdens militaire missies in Afghanistan en Mali. Het is voor het eerst dat een veteraan van de missie in Mali wordt onderscheiden. Dapperheidsonderscheidingen worden niet vaak uitgereikt. En de 15-jarige Corey Gauff heeft op Wimbledon voor een verrassing gezorgd... door de 39-jarige Venus Williams uit te schakelen. De jongste deelnemster aan het toernooi gaf de vijfvoudig winnares... met 6-4, 6-4 het nakijken. Robin Haase heeft eenvoudig de tweede ronde van het tennistoernooi in Wimbledon bereikt. Hij versloeg de Slovaak Jozef Kovalic met 6-1, 6-3 en 6-1. En dan het weer vanavond en vannacht in het noorden een lichte bui. Minimumtemperatuur tussen de 11 en 14 graden.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 Nou, Liverpool, dat, eh, dat is een link. Want eh, de afgelopen maand in mei hebben ze gespeeld in de Cavern Club. Geen onbekende eh, plek voor een band als de Beatles. Want nou, ze zijn daar niet helemaal echt begonnen. Ik geloof dat ze zelfs zijn begonnen in Port Sunlight, de Beatles. dat noemen wij Port op binnen onze familie dat heeft ook eh, te maken omdat mijn oudste zus daar in die buurt eh, heeft eh, gewoond. In West Kirby. Dat ligt daar ongeveer een kilometer of 15 van Port Sunlight af. Dat is niet eens zo ver. Je kan het gewoon, het is zalt wordt half zo'n beetje, die afstand. maar goed, de Cavern Club is een, uh, een ja, vrijplaats voor bands zoals Metal Lake. Nou, daar kunnen die Engelsen wel heel erg veel van. want de band heeft onder andere in Manchester opgetreden. Dat was op de 19e. En op de 20e eh, mei. Dat was eh, dan eh, vorige maand. gebeurde dat in de Cavern Pub en de Cavern Club. En dat is dus in Liverpool. En dan ook nog een, een heel ja, een beetje een uh, luguber festival. De Spy and the Butcher Festival. Waar is dat? Dat is gewoon hier in Nederland, in Emmen. Want daar hebben ze ook gespeeld. En ze zijn nog niet uitgespeeld, want ze gaan nog eventjes door. Want komende week, dus na het weekend... Dan zullen ze dus eh, een optreden gaan doen bij het Rockstream Festival in Oslo in Noorwegen. En daarna gaan ze nog, eh, nog eh, twee dagen daarna spelen ze nog in, in Berlijn. Dus het gaat goed met die band. Dead Man on the Payroll was voor mij de nummer, of het nummer van 2018. Welkom in die tweede uur, waarbij we dus een reguliere uitzending hebben. En ja, we moeten dan toch ook wel een beetje... Ehm, een beetje toch het nieuwe materiaal onder de aandacht brengen. En dat doen we met deze van Eline Man. Of Eileen Man, zoals je het eh, maar noemen wilt. En het nummer dat heet Sees It. Gently sit on my watch, it's dated. I'm on time in so many ways. Oh! He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro SS since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. Seen in his eyes, he can feel it too. Overthinking invaded all my headroom. If I wanna be bold, I gotta act soon. There's a voice in my head that says I receiving the best pressure of the feeling. Reliquids miserable to form a solution. Chicken out and it leads to confusion again. Oh, my soul is trapped inside and needs to be freed. Guess my ambiguity got the best of me. He knows exactly how I feel, I can tell. Grab this hand as I thought to myself. I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have eigenlijk is het een beetje waar het allemaal mee begon voor uh, Marnix Storenstein of zijn alter ego X. Sense was dit. En uh, het begon dus in 2014. Eh, met onder andere dit nummer Sense dus. daarvoor hoorde je it van Eline Man, Man, hoe je het maar noemen wilt. En het is de, de EP Tantrum die niet zo lang geleden is uitgebracht. en we draaien hem ook veelvuldig hier bij Alternative FM. Eh, hetzelfde geldt ook eh, voor de single van eh, deze dame, Levi. En dat nummer dat heet Shelter. young to mention ball. We were too young to mention eyes. They played mingers in our kitchen. I asked if they had some rhymes or it's something you will never even know. God, she read Shakespeare. In the morning I said, fuck Shakespeare and his rhymes. These days all is read at night. Time and read, one has to write. Oh, it's something you will never even know. How the sound became the motion, how the motion became the songs we know. onbekend is eh, de band eh, zeker niet eh, voor ons. Want we hebben ergens ooit in het grijze verleden... Ten Feet of Wind... Die ehm, hier ook nog in, het, <laughs> in ons archief zitten. Ehm, dat heeft ook te maken met de deelname van Pieter van Vliet. Want daar gaat het eigenlijk om. Want hij is eigenlijk min of meer een beetje de, de founding father father van de, deze band... Eh, en ja, het, eh, Clear Memories, dat is het album wat, eh, wat niet zo lang geleden nog uitgebracht is. Deze maand nog. En nu zijn ze bezig met een, een tournee. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En afgelopen week waren we in de gelukkige omstandigheden dat we de boel kregen. Maar dat heeft ook weer te maken dat eh, er ook weer een, eh, een, een, lijntje loopt via Volendam. En dat heeft alles weer te maken met Frank Bond. Want wie heel goed eh, naar de muziek luistert... en zeker ook met dit nummer wat je net hebt kunnen horen... dat was Mid Summer Night's Dream... En dat een beetje tussen haakjes met Shakespeare. Dat heeft weer alles te maken met de achtergrond van de heer F. Bond. Want die heeft ooit een literatuurgeschiedenis gedaan. En alles met met dat, eh, met dat fenomeen te maken heeft eh, Frank Bond ook. Want eh, een aantal nummers van Alaska... die krijgen ook een beetje zo'n literaire doorkijk. Ik zeg nou ook wel eens dat Frank Bond een van, de, ja, een van de, de, de poëten is hier in Nederland... als het gaat om de muziek. Nou, datzelfde kun je toch ook wel zeggen voor Pieter van Vliet met Port of Call... en dit was het laatste werk eigenlijk wat ze hebben gemaakt. Daarvoor hoorde je Levi met Shelter. Trouwens ook een poepgoed liedje, moet ik eigenlijk bij zeggen. Wat een mooi nummer is het. Als je dat eh, goed uh, beluistert, dan, eh, dan gaat het ook voor alles. Een beetje schuilen en noem maar op. Ja, dat, dat, dat is ook bij, de, bij de titel ook wel terug te horen. Vorige week is die single uitgekomen van de dames van Leuna. En nu draaien we gewoon nog een keer Lost in This, li in this Lie. these thoughts they spin me around. My thoughts make me doubt. These words linger in my head. These words I misread now. love. ik weer, eh, eh, weer eventjes gaan zoeken. Want ik denk, ik gooi die schuif open. Maar elke keer eh, zit het draadje van mijn koptelefoon... die blijft dan achter zo'n achter zo'n ding van, van, van de schuif hangen. En dan vliegt dat dopje eraf. En dan heb ik alleen nog maar een ijzertje in mijn handen. <laughs> dat is heel erg fijn. Precursor was dit. de jongen die komt gewoon hier uit de buurt. Dus Quirijn Verhoog heeft nog een jaar of wat geleden heeft hij nog meegedaan aan uh, de Rob Het was een geweldig vette show die hij toen gaf in in het patronaat destijds. Eh, maar dit is ook alweer van een eh, aantal jaren terug. Eh, dat nummer dat heet Desire. Moderat, zegt men, zit er tussen. Dat tenminste, dat zegt Marcus van Dam. ik kan het nu niet aan hem vragen, want hij is zijn handen uit de mouw aan het steken... om gratis wat eten te krijgen tijdens Culinairs Antwoord... wat dit weekend gaat plaatsvinden. doet hij samen met een andere technische vriend van dit programma, Martijn Luiten. Dus ja, dat krijg je als eh, hier eh, in dit dorp eh, zitten wij als vrijwilligers heel vaak in hetzelfde vijvertje te vissen. Maar hij zei, Marcus dus, dat dit duidelijk de invloed was van Moderat. Ik zeg zelfs hier en daar zelfs nog een tikje Jean-Michel Jarre zit er zelfs ook nog in. Maar dat is dan voor de fijnproevers, zeg ik er <laughs> maar eventjes heel gemakshalve bij. Last in This Lie was daarvoor wat je hebt kunnen horen van Leuna. Dames eh, hebben ook een Rob Agda verleden. Toen heette ze nog uh, Delusionals. is er nog een, eh, een dame die nog drumde. Maar uiteindelijk hebben de dames, de, de tweelingzusjes Bruinhof, besloten... om het dan toch nog op een andere manier te doen. En ze zijn uiteindelijk met... Lost in This uh, Line met Leuna zijn ze verder gegaan. Dus de dames Bruinhof maken ook wat dat betreft eh, sprongen. Eh, en het is ook duidelijk eh, electro zit erin. Maar wie ook goed luistert kan toch ook wel een beetje dat vleugje wat ze zelf vinden. Een beetje IJsland ehm, zit er een beetje tussendoor. Dat, dat proef je er toch ook wel uit. Uh, we, we, gaan gewoon even vrolijk verder met dit, met dit hele verhaal. Met, met alles wat we nog hebben. bijvoorbeeld deze de dame, Wies de Louise. Wie is dat? Dat is de dame achter Catskills. Eh, die draaien we bijna eigenlijk ook elke week sinds het moment dat dat nummer is uitgebracht eh, hier bij Alternative FM. Maar zij heeft ook nog deel uitgemaakt van een eh, groep. En die zijn ook geen onbekende voor ons. Namelijk de Cosmic Carnival. in 2012 hadden we ontzettend veel met die, met die band. Omdat ze toen hun eerste album hadden gereleased. En daarna hebben ze dat eh, nog, eh, nog een keer gedaan. En toen werden wij eh, er ook nog in genoemd. Fijn, dat, dat is leuk. Maar Wies de Louise is gevraagd door de Cosmo Carnaval om mee te doen met, dat, uh, met de tournee over de muziek van Fleetwood Mac. En als er één band is die dat in Nederland kan, dan is het de Cosmic Carnaval wel. maar die Wiesel Louise is zelf ook een hele creatieve dame. met uh, catskills bewijzen dat. Dus zeggen wij, hier komt hier nog een keer Dead Man's Mouth.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 Maar nog niet de studioversie. Dus daarom doen we het nog even met de, dit nummer Na de Maan. Daarvoor Dead Man's Mouth van uh, Skills En dat bracht de tijd op nou, 12 minuten voor 10. Dus hebben we nog eventjes. Dit is ook een nieuwe single van een band die hier uit Noord-Holland komt. Jet Papillon heet de band. En dit is de nieuwe single In Solitude. my nights here waiting for you so you could take me over cause i'm broken and wired you'll make it better i pay the price my soul is due life came down to the wire cause i know i'll burn in fire yeah i'm going down my knees before the altar my prayers denied A disgrace for the father That's Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and both arms bound servitude, I'll crash down. I'm sent to away, obeying the rules. No, I don't belong in heaven, cause I'm made all out of seven. Come take me under. I gave my life and died for truth. I'm now in hell on my knees before the altar with my prayers denied. A disgrace for the lonely father That's Mr. divine. wel met eh, de nodige stelligheid dat dit eh, uit Noord-Holland komt. Maar ik eh, geloof dat het toch ergens anders vandaan komt. Rotterdam, als ik wat leden hier zit te bekijken. Zoals Daniel Hagendijk, die dit bericht meteen heeft gedeeld... dat we airplay gaven aan deze band, Jet Popillen. en als ik ook een duimpje van Thomas Hartenveld zie... dan denk ik dat dit ook materiaal is wat in Bang Your Radio kan plaatsvinden. Elke woensdagavond bij Omroep Zuidplas. Dat zeg ik er dan ook maar even bij. Goed, eh, we hebben er nog eentje. Komt ook uit Rotterdam, want uh, zij is hier trouwens wel geweest. Rovaida. Haar nieuwste. Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself. And everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. For tomorrow is another day, and you just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. Cause friends are just friends, and the one wasn't. us to blame, no, for whatever you are and become in the end. Everything you've lost again, again. Cause friends are just friends, and the one wasn't. Zekers, Haar nieuwe Ego heet het eh, nummer van eh, Roevaarda. Je hoorde hem eh, hier bij Alternative FM. Straks veel plezier met niemand minder dan Vaderveugen. En deze die ga ik onze vriend Rob H. ook eens even vragen van, of hij die, die ook wil draaien. Want ik vind hem eh, geweldig hoor. Eh, het is gewoon weer uit eh, de nationale netwerken. Dan wel, is een Engelsman. Maar goed, hij heeft Oasis ooit vormgegeven. Samen met zijn broertje Liam. Noah Gallagher. Tot aan het nieuws van 10 uur. En volgende week zijn we er weer.